Waterwalgemoed met het NMS Journaal. In het derde kwartaal van dit jaar is het aantal asielverzoeken opgelopen tot 8845. Dat is meer dan 2,5 keer zoveel als het tweede kwartaal. Volgens het CBS is het de sterkste stijging sinds de laatste maanden van 2015. De meeste asielzoekers die van juli tot en met september een eerste asielverzoek deden... kwamen uit Syrië. Maar de stijging van Afghaanse aanvragen was de sterkste. Van Afghanen kwamen in het derde kwartaal ruim zeven keer zoveel asielverzoeken binnen. De stijging valt in dezelfde periode dat de Taliban in Afghanistan de macht grepen. Het financieren van kolencentrales in arme landen wordt nog dit jaar gestopt... is afgesproken op de G20-top in Rome dit weekend. De rijke landen hebben geen concrete datum genoemd waarop ze zelf stoppen met kolencentrales. Tot teleurstelling van onder andere VN-chef Guterres. Op de G20 is verder besloten dat er wereldwijd een minimumbelastingtarief gaat gelden voor multinationals. Alle afgevaardigden op de klimaattop in Glasgow worden komende dag welkom geheten door de Britse kroonprins Charles. De top over de aanpak van de klimaatverandering ging officieel afgelopen dag van start. Maar vandaag houden de grote leiders een toespraak. En de top duurt tot 12 november. Verschillende plaatsen in Nederland hadden afgelopen middag en avond wateroverlast door felle regenbuien die waren overgetrokken. In Meppel dreigde het platte dak van een autoherstelbedrijf in te storten doordat het regenwater op het dak bleef staan. De brandweer moest eraan te pas komen om het water weg te pompen. Ook enkele woningen liepen vol water. In Groningen liep een tunnel onder. In Apeldoorn en Nunspeet kwamen straten onder water te staan en ook de A30 tussen Lunteren en Ede-Noord overstroomde. Het weer voor nu, opklaringen vannacht. Vooral bij zee is er nog kans op een bui. Het koelt af naar de graad of 10. Overdag ook aan de kust soms een bui. In de rest van het land vrijwel overal droog.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 Dus gaat het nu niet fout. Dus gaat het nu 106.9 ZFN 오늘 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 믿은 채나 웃으며 너를 만나 Never ending forever baby 별. 내 우주에 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 아의 호주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까. 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘. 우리는 너로 따라 이긴 밤을 수놓 너와 함께 날아가. When I'm without you, I'm crazy. 자, 어서 내 손을 잡아. We are made of each other, baby. And your brother fry. What's the motive? In that madness, oh, I wish I knew. You made my people cry. You made my people cry. So politicians, at this time, I think you better keep your distance. Say. mamma, mamma mia! command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, on Give me a command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, on Give me a command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your me.